Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Waarom duurt het zo lang voor we gaan beginnen met boosterprikken? Dat vragen artsen en een meerderheid van de Tweede Kamer zich af. Demissionair minister De Jonge wil volgende maand gaan beginnen met het uitdelen van derde prikken bij ouderen te laat, vindt de Tweede Kamer. Die nam er vorige week al een motie over aan, zegt collega Ewout Kiviet. Om zo snel mogelijk te beginnen met de 60-plussers. Want nu wil minister De Jonge beginnen met, 80-plussers in december. En gisteren kwamen daar weer nieuwe Kamervragen bij van de oppositie... met de vraag waarom het kabinet wil wachten tot december... terwijl die prikken eh, wel op voorraad liggen. 10 miljoen vaccins van Pfizer en Moderna. Maar logistiek heeft de GGD het zo snel niet voor elkaar. Er moeten weer uitnodigingen worden gestuurd. Priklocaties geregeld en personeel beschikbaar zijn. In Groningen zijn ze niet blij met een plannetje van het demissionair kabinet. Dat wil misschien toch meer gas gaan oppompen omdat er grote tekorten zijn. Bewoners zijn bang dat er vaker aardbevingen zullen zijn. De overheid had verwacht dat er ehm, in één jaar vier zware bevingen eh, zouden plaatsvinden. Die hebben nu in de afgelopen anderhalf maand al plaatsgevonden. Dus eh, dat is ook absoluut geen goed teken. Het tijdschrift People heeft weer iemand uitgeroepen tot meest sexy man ter wereld. Dit keer is het acteur Paul Rudd, de man die je onder meer kan kennen uit Ant-Man. Toen hij het hoorde, vertelde hij meteen aan zijn vrouw. She was stupefied, but you know, she was very sweet about it. After some giggling and uh, shock, she said, oh, they got it right. En dat uh, is you sweet. Ja, eerder werden Idris Elba, Brad Pitt en George Clooney al uitgeroepen tot Sexiest Man Alive. En Marcus Rashford had gisteren een bijzondere dag. De Engelse voetballer van Manchester United kreeg een koninklijke medaille van Prins William. Omdat hij tijdens de lockdowns vorig jaar regelde dat kinderen thuis de gratis maaltijd kregen die ze normaal op school eten. Rashford droeg de medaille op aan zijn moeder is te horen bij Britse media. I have two brothers and two sisters, both older, all older than me, and she's a single parent throughout the whole way of that. So however bad it is for us, it's ten times worse for, for her. Rashford had het zelf vroeger dus ook niet breed thuis, zegt hij. Maar zijn moeder zorgde ervoor dat hij en zijn broers en zussen niks tekort kwamen. Het weer, in het zuidoosten zon, in het noorden regen, graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Veel vertraging is er op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat na een ongeluk tussen Roelofarensveen en Schiphol 9 kilometer file met meer dan een uur vertraging. De weg is daar helemaal dicht. Verkeer met bestemming Schiphol en Amsterdam kan beter omrijden vanaf knopen De Hoek over de A5 en de A9. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Volendam en de Koentunnel 4 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud.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 Heel persoonlijk dus, maar wel herkenbaar. Stop the Train, Sandman en Shivers zijn de songs die ik draai. Another human cloud to bring you down when you blew the last the rain warm aanbevolen. You were loved before you had a right Every day that love just multiplies Daddy made your bed Mobile in the sky Loving you is easy But life will not always be Fall into the world of your song Whatever you feel can never be wrong child Hanging out with the Sandman Although there's rain outside You'll be warm and dry The thunder and the lightning won't hurt you now So go to sleep, my love Hanging out with the Sandman covered roof and candy cars Rainbow sugar river we can sail upon Marshmallow books and strawberries Snowmen made of ice cream Over the flower fields we'll fly We'll count the fish in the sky Honeybees and birds sing your song Whatever you feel can never be wrong so sweet hanging out with the Sandman. You look so sweet. was een Britse discogroep met muzikanten uit Afrika en Zuid- en Midden-Amerika. De groep is vooral bekend van de hits I Can Stand the Rain uit 1978 en One Way Ticket uit 1979. Als afsluiter heb ik gekozen voor Go Johnny Go. van toen. Garfunkel Jr. werd geboren in New York in 1990 in de wijk Manhattan als het eerste kind van Art Garfunkel senior en Catherine Garfunkel. Hij bracht het grootste deel van zijn jeugd door in de Verenigde Staten. Zijn grootouders kwamen uit Duitsstalige gebieden, waardoor hij op jonge leeftijd de Duitse taal leerde en een sterke band met Europa opbouwde. Art Garfunkel Jr. heeft zijn leven verplaatst naar Europa en woont voornamelijk in Zwitserland en Duitsland. Nu is het er, het album We Do met songs als Cecilia, Mrs. Robinson en I'm a Rock. Wel allemaal in het Duits. Je kunt het ook omschrijven als een eerbetoon aan zijn vader. Mrs. Robinson, aber jeder findet sie okay. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Wer steht am Freitagnachmittag am Liberation Square? Für die Schwarzen mitten im Verkehr Wer macht unseren Sonntag mit Trompetenklängen wach? Wer wohl wiegt beim Bäcker seine Brötchen nach? Das schafft nur sie, Mrs. Robinson, diese ganz unmögliche Person. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht wie, Mrs. Robinson, aber jeder findet sie okay hey, hey, hey, hey, hey. Mal, es war für uns mit ihr nicht immer sehr bequem. Oder war es eher umgekehrt? Als sie von uns fortging, da begann erst das Problem. Da erkannt verdanken wir erst ihren wahren Wert. Oh, wo ist sie, Mrs. Robinson, diese ganz unmögliche Person? Oh, oh, oh, denn ohne sie, Mrs. Robinson, ist bei uns schon ganz dem Zeugnis. Wer bewahrt das Mädchen auf der Brücke vor dem Sprung? Was du auch versuchst, das schaffst du nie. Das schafft nur sie, Mrs. Robinson, diese ganz unmögliche Person. Wow, wow, wow. Das schafft nur sie, Mrs. Robinson sie by jeden Fall okay. die ongeveer ergens tussen 1860 en 1900 is ontstaan en zijn oorsprong vindt in de muziek die slaven uit Afrika in het zuiden van de Verenigde Staten vertolkten. J.J. Cale, Kenneth Heat en Amos Milburn zijn van de partij met After Midnight, On the Road Again en One Scotch, One Bourbon, One Beer.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 You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow, I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young.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 free. I can't find her and she can't find me. She left this morning, said she wouldn't stay. She's been out all night and it's the break of day. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so I have no fear. One scotch, one bourbon, one beer, One more nip and make it strong. I got to find my baby. Takes Een drietal bekende Nederlandse duetten van Nico Haak en Boudewijn de Groot met Tante Julia, Maus en McNeil met Helloa en Boudewijn de Groot en Ellie Nieman met Meester Prikkebeen. Made in Holland. En dominee vertelde me wat ik niet mocht en wat wel. En God zag altijd alles groot en streng als een agent. Dus in het kerkenzakje deed ik braaf mijn cent. En zondags gingen ze naar hun tante en dan moest ik mee. Weer koek en te zoenen en op je slappe ik jarig was, dan mocht ik de kaarsjes uit gaan blazen op het taart die moeder kocht. En mijn oma snikte even, ach alweer een jaar voorbij. Maar niemand die ooit hoorde wat ze zag tegen me zei. waar ik s'avonds slapen zal. Ik reis de hele wereld rond en het zonlicht achterna. Ik heb iedereen verlaten, maar niet tante Julia. Het is zondag, ik heb zin om naar mijn tante toe te gaan. Als ze mij een zoen wil geven, moet ze op haar tenen staan. prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten, het dier prikt ernstig voor de vissen, gevallen van een haringkar. gaan stil door de nacht. Hij speelt zijn draailier voor een harige gezicht. Slaap gerust, sluimer zacht. Een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. Toch blijft zijn schotel leeg, ze lachen. Alleen een meisje blijft staan praten, een mager meisje van plezier. en warme wijn. En in de sneeuwnacht bij de vallen verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen. Een vuurpijl spuit de hemel in. zien ze hen weer. Wie weet wat de dagen dit jaar zullen doen. Zij speelt met de kans. volgende week. Dag! je suis avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien. Tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour moi. Oui, j'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien si bien.